Er is inmiddels geen gevaar meer dat het vuur overslaat naar andere panden, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. En nou gaan ze proberen kleiner en kleiner te maken, de brandhaard. Dat lukt inmiddels ook wel aardig, want het is een heel stuk minder dan eh, een paar uur geleden. Maar ja, het, het rookt nog steeds flink, het brandt nog. En ik denk dat de brand hier nog wel heel de bezig is om de boel eh, helemaal onder controle te krijgen. De drie jongens die vastzitten voor de moord op een homoseksuele man bij Antwerpen... hebben al vaker geweld gebruikt. Jongens werden opgepakt omdat ze hun slachtoffer via een dating-app in de val lokten en aanvielen. Dat zouden ze al twee keer eerder hebben gedaan, zeggen Belgische media. De politie heeft in Den Haag een halve familie opgepakt voor het runnen van een drugsbende. Zes mannen zijn het, ze zaten allemaal in het familiebedrijf. Er zijn ook negen huizen en drie bedrijfspanden doorzocht. Het einde van het tijdperk bij het Duitse voetbalelftal. Bondscoach Joachim Leu stopt ermee na het EK van komende zomer. Hij was sinds 2006 coach van die manschaft. Gisteravond was er weer een coronapersconferentie, maar die persconferenties zijn niet voor iedereen goed te volgen. Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen bijvoorbeeld niet altijd wat Rutte en de jongen bedoelen. Het online tv-programma Hallo Thuis legt na afloop van de persco uit wat er precies is gezegd. Hallo thuis, hallo thuis dat je erbij bent. Hallo thuis, hallo thuis. De doelgroep heeft moeite om de echte persco te begrijpen, legt deze maker uit. Als Rutte zegt, je moet je handen stuk wassen, dan gaan mensen dat dus doen. Omdat die snappen beeldspraak gewoon niet zo goed. Dus mensen, hou je aan de basisregels. Ja, vertel ze. Weet je ze nog? ik weet niet waar ze staan. Ja, dan weet je toch wat je hoofd ondertussen. Nou, dat je, oh ja, anderhalve meter afstand, je handen niet stuk wassen, maar gewoon wassen. Hallo Thuis is voor iedereen online te volgen bijvoorbeeld YouTube. Het weer. Vanmiddag komt soms de zon even tevoorschijn. Het is 5 tot 8 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt maximaal 10 graden.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 Look in van ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50PLUS-lijsttrekker Liane Den Haan roept de nummer 3 op de lijst, Ellen Verkoelen, op... om zich te houden aan het verkiezingsprogramma. Anders kan ze zich beter terugtrekken, vindt Den Haan. Verkoelen heeft met Den Haan een verschil van mening over de pensioenen. De politie in Den Haag heeft zes mannen uit één familie opgepakt. Die worden verdacht van het runnen van een drugsbende. Ook zijn negen woningen en drie bedrijfspanden doorzocht. De Duitse bondscoach Joachim Leuf vertrekt na het EK van komende zomer. Het contract van Leuf liep nog tot en met het WK van volgend jaar in Qatar... maar hij krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek. Het weer, vooral in het zuidoosten, eerst nog druilerig.